wordt vervolgd door een militaire rechtbank. Dat heeft een regeringswoordvoerder bekendgemaakt. De schutter is inmiddels bij kennis en hij is in staat om te praten. Wanneer die wordt verhoord is nog niet bekend. Justitie gaat ervan uit dat de man alleen handelde en de aanval niet had gepland. Maar volgens Amerikaanse media had hij wel e-mailcontact met een radicale imam... die zich schuilhoudt in Jemen. Die imam zou ook contact hebben gehad met twee kapers van 11 september 2001. Op zijn website prijst de imam de aanval op Fort Hood. De FBI en het leger zouden op de hoogte zijn geweest van het e-mailcontact, maar zagen geen reden om in te grijpen. In heel Nederland is vannacht de verkoop begonnen van de computergame Call of Duty Modern Warfare 2. In totaal openden 124 winkels hun deuren. Bij mediamarkt in Rotterdam kwamen meer dan 1500 kopers opdagen. De politiek is bezorgd over het extreme geweld in een van de levels. Daarin maakt de speler deel uit van een groep terroristen die op een vliegveld burgers onder vuur neemt. In het Canadese Noordpoolgebied is een jongen van 17 na een zoektocht van meer dan een dag gered van het ijs. Hij was zaterdag met een oom gaan jagen op beren. 17 kilometer uit de kust ging een sneeuwscooter kapot. Terwijl ze naar de dichtstbijzijnde nederzetting liepen, kwam de jongen op een grote ijsschots terecht waar ook drie beren op zaten. De schots dreef weg. Om zichzelf te beschermen schoot hij een van de beren dood, de andere twee bleven uit de buurt.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 uh, you see, love is like a. know I love what you do. gonna celebrate your party with you.